Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. De Franse oud-politicus Jean-Marie Le Pen is overleden. Hij was de oprichter en jarenlang de leider van de extreemrechtse partij Front National. Die partij werd in de loop der jaren steeds populairder in Frankrijk, vertelt correspondent Frank Renaud. Het had allemaal te maken met zijn idee over migratie. Hij was heel fel tegen migratie. Hij werd ook wel antisemitisch genoemd. Hij was heel, hamerde heel erg op aanpak van de misdaad. En dat waren thema's destijds in de jaren 70 en 80... die eigenlijk nog niemand voor zijn rekening nam. En daarom werd Jean-Marie eh, Le Pen ook verketterd... Door door veel van zijn tegenstanders. Jean-Marie Le Pen is 96 jaar geworden. Een vrouw die na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag bijna 12 uur onder het puin lag, is weer uit het ziekenhuis. En ze is nu aan het revalideren, meldt Omroep West. Bijna een maand geleden raakten ze zwaar gewond bij de explosie die zes mensen het leven kostte. Trek aan de bel als je het idee hebt dat er criminele dingen gebeuren in je buurt. Dat is de boodschap van minister van Justitie Van Wil. Die heeft een nieuwe campagne gelanceerd en die heet Vreemd of Verdacht. We hebben ontploffende drugslaps gezien, we zien liquidaties in de wijk. Eh, we zien jeugd die afglijdt in het criminele circuit. En we kunnen dat niet allemaal in ons eentje aan. Ja, de overheid hoopt dat signalen van zware georganiseerde misdaad eerder worden herkend en doorgegeven aan de politie. En na de spectaculaire vreugdevuur op het strand van Scheveningen is er een puinhoop achtergebleven. Er liggen bijvoorbeeld nog veel spijkers van alle pellets. En met een grote magneet worden die allemaal weggehaald. Dat was een berg van 3 eh, meter eh, hoog bij een meter aan spijkers. Zo? Ja, dat is eh, een, een best behoorlijk wat. Daar kan je heel wat kastjes van in elkaar timmeren. En donderdag moet het strand van Scheveningen weer schoon zijn. Het weer tot slot. Tussen de buien door schijnt de zon. Het is een graad of 5. Vanavond en vannacht kan het licht gaan vriezen. Morgen blijft het grotendeels droog. En vooral in de ochtend zon bij 4 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een te hoge vrachtwagen is de Schipholtunnel richting Amsterdam even afgesloten. Tussen Leiden en Hillegom rijden door een aanrijding geen treinen, maar bussen.